Mark Hokker met het NOS Journaal. Carrie Fisher, de actrice die prinses Leia speelde in Star Wars, is overleden. Fisher kreeg een paar dagen geleden een hartaanval op een vlucht van Londen naar Los Angeles. Sindsdien lag ze in het ziekenhuis. Het karakter Leia in Star Wars viel op door haar sexy kleding en aparte kapsel... met aan weerszijden van haar hoofd een knotje. Door de eerste Star Wars-trilogie verwierf ze in de jaren 70 en 80 een status als popicoon... Ze speelde nog in The Force Awakens, de zevende uit de reeks die vorig jaar uitkwam. Daarin speelde ze generaal Leia. Carrie Fisher was 60 jaar. In het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht zijn door een fout mogelijk 26 eicellen bevrucht met de zaadcellen van de verkeerde vader. Volgens het ziekenhuis is de kans daarop klein, maar het kan niet worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels zwanger of al bevallen. Het UMC heeft de betrokken paren ingelicht en de, de procedurefout gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg. De Duitse politie heeft zeven verdachten aangehouden voor het in brand steken van een dakloze man in Berlijn. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in een metrostation waar de man van 37 lag te slapen. Hij bleef ongedeerd, voorbijgangers wisten het vuur snel te doven. De verdachten zijn volgens Duitse media migranten uit Syrië en Libië. Zes verdachten melden zich bij de politie nadat foto's van de daders waren verspreid. De zevende verdachte werd later opgepakt. De Britse schrijver Richard Adams is overleden. Hij is de auteur van Watership Down, vertaald als waterschapsheuvel. Het verhaal gaat over een kleine groep konijnen... die na een visioen van een van hen overhaast de kolonie ontvlucht. Het boek uit 1972 werd in zeker 18 talen vertaald... en er werd een animatiefilm van gemaakt. Het nummer Bright Eyes in de film, gezongen door Art Garfunkel, werd een hit. Richard Adams was 96 jaar. Het weer opklaringen, maar in het zuiden kan vanavond en vannacht mist ontstaan. De minima liggen vannacht net boven het vriespunt. Morgen is het grijs en mistig. Noorden maakt dan nog de meeste kans op zon bij een graad of 7.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 allemaal fijne dag.